Jan van der Putten met het NOS-journaal. KPN neemt af en toe nog nieuwe mensen aan... maar over het algemeen zet het aan, zal het aantal banen dalen. Topman De Jager heeft dat gezegd bij de presentatie van de nieuwe kwartaalcijfers. Ook in het derde kwartaal is de omzet van KPN gedaald. Die kwam uit op 1,4 miljard euro, een daling van bijna 1 procent. Ook de winst daalde, het aantal klanten is wel gegroeid, meldt KPN. In Jemen dreigt een hongersnood voor de helft van de bevolking. Volgens de VN worden 14 miljoen mensen afhankelijk van voedselhulp om te kunnen overleven. Volgens de VN-gezant is de dreigende hongersnood groter dan alles wat experts ooit in hun werkzame leven hebben gezien. In Jemen woedt al vier jaar een burgeroorlog die aan zeker 10.000 mensen het leven heeft gekost. Zo'n 8 miljoen Jemenieten krijgen nu al voedselhulp van de VN. De afdeling Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Amsterdam... heeft zijn eigen beveiliging niet op orde. De Telegraaf heeft rapporten in handen waarin staat dat er veel mis is. Ambtenaren van de afdeling zijn verantwoordelijk voor onder meer de aanpak van criminelen... en daarom beschikt de afdeling over gevoelige documenten... als strafdossiers, belastingaangiften en financiële gegevens. Maar er is geen systeem om te achterhalen welke ambtenaren die informatie hebben ingezien en hebben gedownload. En daardoor is het misbruikgevoelig. Ook werden medewerkers niet gescreend en konden oud-medewerkers nog steeds met hun oude toegangspas op de afdeling komen. Een schoonmaakster die op het station van Grauw in Friesland aan het werk was... heeft een vrouw net op tijd voor een rijdende trein weggehaald. De spoorbomen waren al dicht toen zij iemand op het spoor zag lopen. Ze rende er naartoe en trok de vrouw aan haar jas van het spoor af. Vervolgens rende de geredde vrouw weg. Ze is nog niet teruggevonden. Het weer, bewolkt en soms wat regen of motregen.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 quando si fa l'amore sotto la luna come te viene in cave di I love you come te tocca vedi chi te va bene se tu la parla miezza americano quando si fa l'amore sotto la luna come te viene in cave wash all away.